Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De bloedonderzoeken die worden gedaan na een positieve blaastest... zijn kwetsbaar voor manipulatie. Het concludeert de inspectie Justitie en Veiligheid... na onderzoek bij het Nederlands Forensisch Instituut. Aanleiding is de aanhouding van een medewerker van het NFI vorig jaar. Zij was twee keer bij een blaastest betrapt op rijden onder invloed en vroeg tegenonderzoeken aan. De bloedtesten die toen zijn afgenomen bij het NFI hadden onverklaarbaar lage alcoholwaardes. Vermoed wordt dat ze heeft gesjoemeld met haar monsters. De inspectie concludeert dat het inderdaad mogelijk is, omdat het personeel bij de gegevens kan en de monsters niet zijn geanonimiseerd. De ebola-uitbraak in Congo is grotendeels ingedampt. Sinds de laatste patiënt overleed op 9 juni zijn er geen nieuwe besmettingen geregistreerd, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. De VN-organisatie is voorzichtig positief over de situatie, maar wijst erop dat mogelijke besmette mensen moeilijk te bereiken zijn in de afgelegen bossen rond de Congo-rivier. Dat is waar de ebola-uitbraak in april begon. Sindsdien zijn 28 mensen aan de gevolgen van ebola overleden. In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van vorig jaar heeft Denk gewerkt aan een nep-advertentie die de PVV in een kwaad daglicht moest stellen. Het radioprogramma De Nieuws-PV meldt dat de partij een online advertentie wilde maken met een beeldenis van PVV-leider Wilders en de tekst na 15 maart gaan we Nederland zuiveren. Voormalig campagneleider en huidig fractievoorzitter Azarkan zegt dat de advertentie inderdaad is bedacht, maar dat uiteindelijk van het idee is afgezien. De Nieuwsbv meldt dat een vergelijkbare testcampagne die op het buitenland was gericht wel online heeft gestaan. Denk zegt dat dat niet de bedoeling was en de PVV overweegt aangifte te doen. Op het WK voetbal heeft Marokko ook zijn tweede wedstrijd verloren.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 Uh, when she drop it low, put it on the ground. DJ pop it, she can follow that. champagne. shimmy yeah, shimmy la, Drink. Swalla la la. Drink. Swalla la la. Swalla la la. Shimmy shimmy yeah, shimmy yeah, shimmy ya. Drink. Swalla la la. Drink. Swalla la la. finna swallow nothing. Word to the Dalai Lama, he know I'm a fashion killer. Word to John know he cupping that Valentino. Ain't no telling me no. I'm that bitch and he know.